Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn... bij het sturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. De mail werd dinsdagochtend ontdekt. Er stond in dat iemand leerlingen en docenten van de school iets wilde aandoen. Ook zaten er foto's bij van een vuurwapen. Drie scholen bleven een hele dag dicht. Een minderjarige jongen werd dinsdag aangehouden en hij is inmiddels vrijgelaten. De jongens die nu zijn gearresteerd mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Hun rol bij de dreiging wordt nog onderzocht. In de toren van de Nieuwe Kerk in Delft is gistermiddag een man onwel geworden en daarna overleden. Rond 4 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Een deel van de markt, het plein voor de toren, werd afgesloten. Omdat de kraanwagen van de brandweer niet hoog genoeg was, is een bouwkraan ingezet. Met een speciale hijsbak konden de brandweerlieden naar boven worden getild en daarna is de man uit de toren gehaald. De kerktoren van de Nieuwe Kerk is na de Domtoren in Utrecht de hoogste kerktoren van Nederland. Op de N848 bij Vuren in de Betuwe is gistermiddag een persoon om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. In totaal waren drie auto's betrokken bij het ongeluk. Volgens de Telegraaf ging het mis toen een auto een andere auto raakte bij het inhalen. Het dodelijke slachtoffer zou in de auto hebben gezeten die werd ingehaald. Eén auto belandde na het ongeluk in de sloot. De politie heeft één van de betrokken automobilisten aangehouden. In de eredivisie heeft AZ verrassend thuis verloren van Sparta. Het werd 1-0 voor de Rotterdammers. Vitesse wist in de strijd tegen degradatie eindelijk weer eens te winnen. In de eigen Gelderdoom werd Go Ahead Eagles met 2-0 verslagen. PSV won thuis met 4-0 van Excelsior. En Herenveen tegen Volendam werd 2-1. En dan het weer. Het blijft vannacht droog bij 3 tot 7 graden. Overdag op deze eerste paasdag zon en wolken.